Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Apeldoorn is een dode gevallen. Het slachtoffer werd zwaar gewond in een woning aangetroffen. Hulpdiensten konden niets meer doen. Even voor één uur kreeg de politie een melding binnen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er binnen of buiten is geschoten. De politie onderzoekt de zaak en roept op om beelden van bewakingscamera's te delen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat meldde RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin zou staan dat de vrouw die die zaak zelf aanspande onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat liet de fiscus het bewust aankomen op een rechtszaak... terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw zou nu een bedrag krijgen waarmee ze drie maanden huur, energie en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet dan duidelijkheid komen over de totale compensatie die ze moet krijgen. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven... om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas... de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. Na de 1-0 nederlaag van gisteravond bij Rayo Vallecano... kwam het bestuur in een spoedvergadering bijeen en werd het besluit genomen. De 58-jarige Koeman lag al langer onder vuur vanwege tegenvallende resultaten. Dit seizoen incasseerde Barcelona in 10 wedstrijden al drie nederlagen. Het weer, het is vrijwel overal helder.